De acties in de zorg beginnen klein. Patiënten zullen er voorlopig geen last van hebben. Er wordt begonnen met handtekeningenacties. Landelijke of regionale demonstraties staan nog niet op de agenda. Voor sommige mensen blijft het toch mogelijk een persoonsgebonden budget aan te vragen. Onder druk van de Tweede Kamer maakt minister Klink nu voor drie groepen een uitzondering. Het gaat onder meer om kinderen die na behandeling in een ziekenhuis verdere verzorging nodig hebben in bijvoorbeeld een verpleegkundig kinderdagverblijf. Emmen moet twee jaar na een 18 miljoen euro kostende renovatie van het gemeentehuis alweer verbouwen, nu voor een half miljoen. De draaideuren van de entree moeten worden vervangen omdat ze te krap zijn. Ze zijn nu niet gebruiksvriendelijk voor rolstoelen, evenals de balies, enkele spreekkamers en de publiekshal van het stadhuis in Emmen. Een deel van de snelweg A20 is ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk verzakt. Onder het wegdek is een holle ruimte ontstaan. Rijkswaterstaat denkt dat het zand is weggespoeld door de zware regenval van woensdag. Voorlopig is één rijstrook afgesloten. De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs en de beurswaakhond SEC zijn het eens geworden over een schikking. De bank werd beschuldigd van het misleiden van investeerders en beleggers. Om vervolging af te kopen betaalt Goldman Sachs een boete van 550 miljoen dollar. Het nieuws leidde tot een flinke koersstijging. Beleggers vinden dat Goldman Sachs er met een boete van ruim een half miljard dollar genadig van afkomt. De directie van Apple wist van de problemen met de iPhone 4 voordat het toestel op de markt werd gebracht. Er zijn veel problemen met het bereik van het toestel. Veel deskundigen spreken over een ontwerpfout. Volgens ingewijden heeft de directie van Apple niet genoeg tijd genomen om het toestel te testen.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 Love, love. that's enough for you me. Can move I won't ask where you've everybody has a past. When we're older, we'll do it all over again. everybody else is getting out of bed usually getting in it. I'm not in it to win it.